Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ouders, leerlingen en scholen willen dat de vrijwillige ouderbijdrage verandert. Dat is geld dat basisscholen onder meer gebruiken voor kerstvieringen en schoolreisjes. Omdat niet alle ouders meebetalen, wordt het fixen van die dingen steeds lastiger. Het onderwijs schrijft daarom een brief aan de Tweede Kamer. We vinden dit soort activiteiten van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van, eh, van kinderen maak ze nou niet afhankelijk van de eh, portemonnee van de ouders... Eh, maar bekostig dit vanuit het Rijk. Geeft alle scholen een beetje extra geld per leerling... zodat we zeker weten dat alle scholen dit soort activiteiten kunnen organiseren. Ook bij middelbare scholen willen ze er vanaf, maar dat is wat ingewikkelder. Ze gaan eerst onderzoeken waar die scholen de bijdrage voor gebruiken. In heel Oekraïne ging vannacht weer het luchtalarm af. Volgens de overheid zijn er in Kiev meer dan 30 raketten en drones neergehaald. Die zouden op hetzelfde moment vanuit Rusland op de hoofdstad van Oekraïne zijn afgevuurd. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Max Verstappen rijdt na dit seizoen niet meer rond met Jumbo-logo's op zijn Formule 1-wagen. Ook de Dutch Grand Prix in Zandvoort krijgt dan geen geld meer van de supermarktketen. Jumbo zei eerder al dat ze ook zouden stoppen als hoofdsponsor van de wieler- en schaatsploeg. Mogelijk gaat die geldkraan zelfs helemaal dicht. En het is een van de natste lentes ooit. Sinds 2006 is er niet zoveel regen gevallen als dit voorjaar. Het heeft ook een voordeel. Alle regen die is gevallen zorgt ervoor dat het grondwaterniveau sinds lange tijd weer op peil is. Deze expert legt uit dat grondwater kan helpen bij droogte in de zomer. Het is goed dat we al dat water vasthouden, maar het is nog steeds wel het begin van een hele puzzel die we moeten leggen om in de toekomst genoeg water te hebben om droogtes eh, te lijf te kunnen gaan. Hoewel we deze zomer dus beginnen met een goed grondwaterniveau is het nog niet te zeggen of we deze zomer weer te maken krijgen met een watertekort het weer nog de dag begint grijs. Later vanochtend breekt het open en wordt het behoorlijk zonnig bij 17 tot 22 graden.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. shit, rub it and squeeze. Fly to the sun like Icarus. Twerk it, shake it, jiggle it. Ask this spice what she really, really on right now. Cause I really wanna zig a zig. doing the mad thing.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 Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Jumbo stopt na dit Formule 1-seizoen met de sponsoring van Max Verstappen. Ook steekt de supermarkt na dit jaar geen geld meer in de Grand Prix in Zandvoort. Jumbo wil zich richten op de kern van het bedrijf. Van alle energie die vorig jaar in het land werd gebruikt... was 15% duurzaam opgewekt, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een jaar eerder was het nog 13%. De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. Het weer, later vanochtend meer zon.